Volgens het OM hebben ze schoten gelost, maar is nog onduidelijk wat hun rol precies was. Justitie wil niet zeggen of de politie mensen schuld wordt verweten in verband met de dood van Robbie van der Leden. Die kwam vorige maand bij de rellen om het leven door een politiekogel. Justitie zegt dat de vijf agenten de status van verdachten hebben gekregen om hun eigen rechten veilig te stellen. Maar de politiebonden zijn kwaad. De grootste politiebond, de NPB, erkent dat agenten verantwoording moeten afleggen... maar noemt het wrang dat hooligans die zich als beesten hebben misdragen nog vrij rondlopen... terwijl agenten als verdachten worden aangemerkt. Behalve de vijf agenten worden er in de zaak ook zes festivalbezoekers verdacht. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de rellen. In de Verenigde Staten is een vrouw opgepakt die ervan wordt verdacht dat ze haar zoon 4,5 jaar heeft opgesloten. Ook haar vriend is aangehouden. De jongen van 14 slaagde er een paar dagen geleden in om te ontsnappen uit het huis in Oklahoma City. Hij zegt dat hij het grootste deel van de tijd zat opgesloten in een kast in de slaapkamer. Volgens de politie was hij ondervoed, vies en had hij littekens en andere tekenen van mishandeling over zijn hele lichaam. Zijn moeder van 37 en haar vriend worden beschuldigd van kindermisbruik en zware verwaarlozing. Op de Filipijnen is het dodental door de overstromingen gestegen tot 240. Eerder was sprake van 140 doden. De overstromingen zijn veroorzaakt door de tropische storm Ketsana die zaterdag over de Filipijnen trok. Door de combinatie van harde wind en hevige regen zijn grote stukken land onder water komen te staan. Het weer, overdag wolkenvelden, vooral in het noorden en oosten kans op lichte regen.